dat jij, dat jij voor mij hebt afgedaan. Blijf nou bij, blijf nou bij, Geen niet weg, niet weg. Ik hield van jou, hield van jou, maar nu niet meer. Al jou. Maar je moet toch weten dat ik je nu haal. Dat ik jou vaarwel denk voor altijd verlaat. Hoe blij nou wij? Blijf nou wij. Blijf ver van mij vandaan. Je weet dat ik Blijf nou weg, Keer niet weg, Ik hield van jou, van jou. maar nu niet meer. Waarom, die komedie, ben jij echt zo'n man? als een Ik denk nu, hoe is het mogelijk dat ik je heb vertrouwd? Terwijl jij reeds lang, lang bent getrouwd. Hoe blijf nou bij, blijf ver van mij vandaan. Je weet dat jij. Blijf nou weg.